De groep met de naam Hutari richt zich tegen de overheid. Die wordt gezien als de antichrist. opgepakte leden wilden een valse 112-melding doen. Ze wilden de politiemensen die daarop afkwamen doodschieten en op hun begrafenis zouden ze met een bomexplosie vervolgens nog veel meer slachtoffers willen maken. Ierland steekt opnieuw miljarden in de bankensector. Het plan zal leiden tot nationalisering van nog eens twee of drie banken. Minister Lennehan van Financiën zei dat de overheid wel moet ingrijpen... nu de staatsfinanciën weer op peil zijn... en Ierland het vertrouwen van internationale monetaire instellingen heeft herwonnen. We willen het bankenprobleem voor eens en voor altijd oplossen, zei hij. De Iraakse Nederlander die in Amerika tot 25 jaar cel is veroordeeld voor terreurplannen is terug in Nederland. Wesam Alde werd na aankomst op Schiphol overgebracht naar de gevangenis in Vught. Een rechter zal zijn straf binnen enkele maanden omzetten naar Nederlandse maatstaven. Wesam Alde is veroordeeld omdat hij met bermbommen aanslagen wilde plegen op Amerikaanse militairen in Irak. In Giethoorn zijn bij een paardenhandelaar 80 verwaarloosde paarden en ponies in beslag genomen. De dieren waren sterk vermagerd. De handelaar had vorig jaar al een waarschuwing gekregen en kreeg nu een boete. De AID en de politie hielden verder een vrouw van 38 aan. Zij had medewerkers van de AID en de politie beledigd en bedreigd. Bayern München heeft in de kwartfinale van de Champions League met 2-1 gewonnen van Manchester United. De Kroaat Olic maakte in München in blessuretijd het winnende doelpunt voor de ploeg van Louis van Gaal. De andere kwartfinale ging tussen de Franse ploegen Olympique Lyon en Bordeaux. Lyon won met 3-1. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht opklaringen, het koelt af naar 5 graden. De ochtend begint droog, smiddag zijn er in het hele land buien. Het gaat waaien, aan zee krachtig en het wordt zo'n 10 graden.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 Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg.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 something oh so sexy about kind of woman that don't even need my help. She says she got it, she got it, no doubt stop, drop to a all flop. Hot cheese, queen of hearts, independence. She got soul in the beauty of her melody.